dat het staatsnoodrecht van tafel moet. In plaats daarvan wil Wilders wel vergaande asielmaatregelen. Het is nu wachten op een officieel akkoord van VVD en BBB. De verwachting is dat de partijen er vanavond uitkomen... en dat de ministerraad morgen besluit om de afspraken zo snel mogelijk uit te voeren. In Den Haag maken ze zich vandaag druk over het klimaat. In 2030 moeten we 55% minder uitstoten dan in 1990. Maar we zijn niet echt lekker op weg, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. We hebben een nieuw kabinet. En het nieuw kabinet eh, ja, heeft duidelijk andere prioriteiten dan het vorige kabinet. We zien eigenlijk dat ze een stapje terug doen in termen van eh, het maken van eh, beleid. En dat leidt er ook toe dat het doel, ehm, ja, dat de kans heel erg klein wordt dat we dat gaan halen. Het kabinet zegt dat ze hun best gaan doen om toch dat doel te halen. Dan is er nog een wankelend klimaatdoel, het klimaatverdrag van Parijs. Afspraak is om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden. De VN waarschuwt vandaag dat er veel meer maatregelen nodig zijn om dat te fixen. In Oud-Beierland in Zuid-Holland is ruim 400 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat lag in een schuur. Twee mannen zijn opgepakt. Het had helemaal mis kunnen lopen, zegt de politie. Als de boel was ontploft waren er meerdere huizen beschadigd geraakt. En in Enschede zijn ze klaar voor de Europa League wedstrijd van Twente vanavond tegen Lazio Roma. De binnenstad is hermetisch afgesloten en Italiaanse fans zijn er niet welkom om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Want dat zou zomaar kunnen, zeggen Twente-fans bij regio Omroep Oost. Als het 3-1 winst wordt voor ons, dan eh, gaan die Lazio, gaan die supporters, die worden wel uh, gefrustreerd denk ik. Dus dan komt wel een beetje rellen, maar ja, dat wordt er wel bij toch? Ja, niet zo leuk voor de horeca. Nee, dat klopt. <laughs> er gaat er veel kapot. Stoelen gaan kapot. Wordt weer meegegooid. Maar ja, als je de stoelen gewoon binnen zet, dan eh, gebeurt er denk ik niks. Jullie zijn niet van plan om ze nog een beetje uit te dagen? Ja, mogen wel bij de wedstrijd, maar bij die rellen ben ik er eh, nooit bij. Ik hou niet zo vechten. Begin deze maand liep het in Inschede uit de hand toen het Turkse Venerbahce op bezoek kwam. De wedstrijd tegen Lazio begint over een klein uurtje.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 In Noord-Holland staat nog file op de A4, Den Haag Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwemeer nog 10 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A5, Hoofddorp Amsterdam, daar sta je zelfs nog 20 minuten in de file... voor de aansluiting met de A10.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 My God, it's beautiful. All the land's forsaken. Don't feel so pitiful, but just roll it in. Yeah, that's just what she said. I'm tired and I wanna go to bed. Words about to Don't be so gloomy, baby. It's all just a bad dream anyway. A lizard skin and brains like At least you won't be stuck with hope in the way. My God, it's magical. When yellow clouds are breaking Don't be so pitiful Just roll it in Yeah, that's just what she said I'm tired and I wanna go to bed World's about to end Anyway, yeah Nice to be so bad Gonna be a minute, I'll forget World's about to end Anyway but it takes some time to take it in, deep within. It got you roaming around in an empty street day and night. When you're looking at the aftermath, it's not that bad. You set the world in a state of disconnected desperation. Sounds of gods and people are a thing of the past. You could drop a gonna last. I got you screaming. dat ik eh, toch maar niet die pruik heb opgezet die hier in de studio is gevonden. Want uh, er was ergens een een of andere pruik ergens eh, die vandaan gehaald werd. Maar wat was nou het geval? dit is een stukje geschiedenis. want deze ruimte die werd ook min of meer in gebruik genomen door de plaatselijke toneelvereniging hier destijds. Dus ik denk dat er zo waar nog wat oude spullen achter zijn gebleven van diezelfde toneelvereniging toneelvereniging Wim Hildering uit Zandvoort. Goed, welkom bij uur nummer 2 van deze Alternative FM. En eh, we begonnen met een eh, stevig nummer. Dus daarmee hebben we ook meteen de boel wakker geschud. Westone hoorde je eh, met de nieuwe single, of de meest recente single. En dat heet Anyway. Want dat was vorige week volgens mij Joost van Beek in de uitzending over deze single. En het goede nieuws is, ik ga naar de stad waar deze jongens huizen namelijk horen. Want zondag is er weer een popronde al daar. En ik geloof dat dit mijn tweede popronde is, maar wel in een andere stad. Maar goed, eh, we gaan eh, deze uitzending eh, ook kijken en luisteren en praten natuurlijk... met onze gast van vanavond en dat is Rodon Cherise. Of Rodon Cerise. Rodon Cerise. Ja, Cerise. <laughs> ja, want Cherise is weer iets anders. Dat is iets met kers. Ja, klopt. Daar heb ik het vandaan. Ik heb een soort van rare Amerikaanse uitspraak ervan genomen. Maar het, het betekent kersensmaak in het Frans. Ah, dus jij, hebt eh, degene eh, zonder eh, de H <laughs> genomen. ja. Dus de H zit nu helemaal aan het begin van je, van, van je, voornaam. En, en, en, <laughs> en met, met de H heb je daar... De, ja, nou, goed. zeker. Goed, ehm, even de vraag ik weet ook stiekem je echte naam. Eh, maar wie is Rodon Series? Um, ehm, Rodon is een beetje een eh, extensie van mezelf. Ja. Ehm, ik merkte namelijk dat er in mij heel veel um, drang was... om een soort van tale karakter te maken... waarin ik al mijn emoties kwijt kon. Omdat ik mhm. dat niet gewoon als, als Rosa kon. Ja. dus dat is Rodon. Dus eigenlijk gewoon Ehm, de persoon die alles kan zeggen wat ik voel en wat ik denk... als ik dat niet zelf kan. Nee. Oké, maar je hebt iets wel met uh, en eh, iets <laughs> met, want eh, ik, we hebben je natuurlijk, Marcus en ik, je ook gezien als backing vocalist samen met die dame van Hunk, met, <laughs> met Joan de Bruin Kops. en dan hebben we het over Daisy Bellis, want daar dook je ook op. Zeker. En vorige week, ja, de klassieke grappen werden ook hier, de klassieke vergissing werd gemaakt, want ik heb jou aangezien ooit nog voor Noah oh, <laughs> en wat denk je wat hier gebeurt? Dat is toch diegene? Nee, zei ik. Nee, dat is een, eh, dat is een ander. Want eh, als je goed op hebt gelet, <laughs> eh, ook hier werd de mistake gemaakt. Dus... Ik snap het. Ja. <laughs> ik snap het heel erg. Ja, maar even, want je zit een beetje in dat kringetje van al die ja. gasten. Hè? we hebben het over Hayon Shai met uh, Cheyenne Howell bijvoorbeeld. Hè? Joan van Hunk, Rasmus. Daisy Bellis. Ja. Maar de lief dus, in mhm. het echt. Eh, en dan hebben we natuurlijk nog, uh, nog de club van eh, vijf heren... die zich de Cruise en de Dukes van Harlem noemen. Want ook daar zitten deels leden van Hunk... en ook deels weer van, van de andere bands in. Ja, zeker. En dan hebben we jou ook nog. want ja. iedereen dacht ja, die Rosa die eh, kan heel leuk eh, op de achtergrond zingen. Nee, <laughs> want ze kan ook zelf wat, eh, wat doen. En dat is de reden waarom we je gevraagd hebben. Want, ja. Ehm, want voor de mensen die het niet weten... Rodan Series is namelijk al één keer te horen geweest. En dat is bij de single van Relics geweest. Ja, zeker. Ja, ik heb het ook aan de mannen zelf gevraagd. Hoe zijn ze eraan uh, gekomen? Heel verhaal. hoe ben jij aan die <laughs> jongens gekomen op een gegeven moment? Ehm, ik zat in een ander bandje vroeger, echt ehm, een paar jaar geleden nu. Ehm, en we deden mee aan een competitie voor... Eh, oh, hoe heet het ook weer? Een festival in... Um, Zaandam? Nee, ik kom, niet uit de, oeh, ik kom niet uit de regio, dus ik ben niet zo goed in al die stedennamen. <laughs> Maar complex. Het was in complex. Heer Hugo Heer Hugo Ja, ja, ja. Jongerencentrum, <laughs> Complex. Precies, ja. En die, ehm, eh, dat is volgens mij Popmania. Nee, Niet eh, popmania. die andere. Die andere. Oké, okay, nou, het maakt niet uit, maar ze hebben, ze hebben, hebben er dus meerdere. <laughs> Maar Popmania is het meest bekende van, eh, van, ja. van, het jongerencentrum complex in Heergewaard. Maar goed, ga door. <laughs> ja, daar deed ik dus aan mee met, met mijn vorige bandje. Ehm, en daar heb ik Relics toen ontmoet. En er was eigenlijk gelijk een klik. Ehm, Thomas en ik hebben toen echt heel veel gepraat, vond man. En ehm, altijd wel een beetje contact gehouden. En op een gegeven moment kreeg ik ineens een mailtje of een appje van... Eh, yo, we hebben deze track. En het zou superleuk zijn als jij erop komt. En toen mm. dacht ik, sowieso, let's go. Lijkt me superleuk. Dus zo geschieden in ieder geval. Ja. Ja, want eh, dat is natuurlijk een heel apart eh, verhaal. Maar dan ook de vraag waar liggen jouw muzikale voorkeuren? Want Relics is nou niet eh, bepaald eh, <laughs> een, een, een, lieve band... die eh, hele zoetsappige nummertjes <laughs> op te verkondigen, toch? Zeker niet, nee. Ehm, nou, mijn, mijn achtergrond is wat meer een alternatieve rock. Mhm. Ehm, ik hou heel veel van shoegaze en ehm, ja, wat hardere rock. soms uh, eh, dip ik mijn teentjes ook wel een beetje in metal. Ehm, maar over het algemeen ehm, was dat wel een beetje waar mijn achtergrond ligt. En nu ben ik heel erg into folk, eh, alternatieve pop, rock nog steeds. 90s rock vind ik heel nice. Ehm, mijn allergrootste voorbeeld is Jeff Buckley. Ja. ik hou echt van die man. <laughs> hij is een hele grote inspiratie voor mij eh, als songwriter. Hij is alleen eh, ja, niet oud geworden, geloof ik, hè? Nee. Jeff Buckley. En ik geloof dat zijn zoon Tim Buckley... Hij is zijn vader. Jeff Buckley is de vader van nee, Tim is de, de, de, zoon van Tim Buckley. ik haal het altijd weer door mijn kamer die <laughs> eh, Tim Buckley is dus de vader van Jeff. Ja. Zo was het. Ja. Ehm, dan heb ik het over, is Tim Buckley niet oud geworden of is Jeff Buckley niet oud geworden? Allebei zijn ze niet zo oud geworden. Maar Jeff Buckley is al helemaal niet oud geworden. Die is volgens mij een jaar of dertig uit mijn hoofd. Ja. Die was toen eh, verdronken. Ja, zie je. Dat bedoel ik. En die Tim Buckley, dat eh, was een beetje hetzelfde verhaal. Eh, tenminste, dat, dat liep ook niet helemaal goed af. Nee. <laughs> nee dus, <laughs> <clears throat> je, je, zoekt ze wel uit in dat opzicht. Ja. <laughs> Zit ook een beetje de triestheid ook een beetje in jouw nummers? Ja, zeker. Dat wel. Heel erg. Ja. Goed, we gaan daar straks onder meer over hebben. Maar eerst, ja, we hebben het al genoemd. Relics. Yes. En waar uh, op was Rodan Syrize gehoord? Uh, dat was namelijk op dit nummer. En dat nummer dat heet Awkward Positions. So many reasons to remember your name But after all, I can't help but forget your face. I don't know how you're doing since I've left. I kinda wanna know if it was worth it to forget. It's like you find pleasure in pain. Lying is only for personal gain, why'd you love me? Why couldn't you stay where you are? At a comfortable distance Instead of awkward positions Cause I had you Then I lost you again I don't know what to do All I know is I need distance from you heartbreak shares all hallmarks of traditional loss grief. insomnia, intrusive thoughts. What did I do wrong that made you change your mind? The state of fortune you decided to leave behind. I won't deny that it's hard to find my place, but I'm ready to move on, and that matters most to me. It's like you'll find pleasure in pain, and lying is only for personal gain. Why? dat was AJ Plug, of AJ e Plug, hoe je het maar noemen wilt. Eh, en dat staat voor Alexandra Jolanda Plug. En ze komt uit Katwijk. En zij heeft een EP uitgebracht. Een album moet ik eigenlijk zeggen. Underneath Your Skin. En daarvoor hoorde je trouwens Relax. En samen met Rodon eh, Cherise, die vanavond hier eh, te gast is. En dat nummer dat heet Arcard Positions. We draaien nog twee nummers die een beetje enigszins Amerikanen en blues gerelateerd zijn. Eh, want volgende week gaat Harlem Blake de release show doen van hun album The Mirror Mask in Patronaat Haarlem. Dus volgende week vrijdag. En daarvoor eh, voor het uitdraaien eh, nummer van iemand uit... Wat is het? Uit uh, Venray. En die heeft gespeeld tijdens het eh, Haarlem Vinyl Festival. En dat is Ethan Huis. Dat deed hij samen met B.J. Baartmans. Dat is dus Bart-Jan voor Intimie. En de ander, die kwam echt uit Haarlem zelf. En dat was Amakamiga. En een van de nummers die ze lieten horen op die avond was Harlow's Blues. Harlow's on the boat somewhere new. Harlow's on the boat somewhere away from you She'd sail the seven seas She'd climb the highest trees Hollows on the boat somewhere new Hollow had a promising career She wrote short stories about us Store. of ze dit ook eh, hebben laten horen in mei. Toen ze hier op de bank eh, zaten, deze Harlem Lake. Maar eh, dat geloof ik niet. het nummer, dat, dat is een beetje in de stijl van Nutbush City Limits van Ike in Tina Turner. Ja, en er zijn er hier in deze studio... die zijn voor die tijd nog... Eh, of na die tijd pas van Ike en Turner... er zijn er hier twee die dat wel enigszins een beetje meegemaakt. En dat, eh, dat ben ik en de Nestor in het eh, gezelschap. Goed, dat was eventjes een, een uitstapje. Daarvoor, daar, daarvoor we Ethan Huis met Harlow's Blues. We gaan weer even verder praten. Ja, want dat is leuk als je ook hier met camera's aan de gang bent. Eh, met Rodon Series. Want eh, we hebben net een beetje de introductie eh, gehoord. Maar ja, wat, wat doe je nu precies? Ehm, ik ben net klaar met het opnemen en mixen en masteren van mijn eerste EP. Ah. Ehm, dus ik ben een beetje nog in de aftermath daarvan. Het was een hele drukke periode. Ja. Ja. ja. het was een drukke periode. Een hele drukke periode. Ja. we hebben alles ehm, DIY gedaan. Eh, mijn vriend Max van de Dukes of Harlem eh, en ik hebben dat samen gedaan. Um, ehm, geco-produced. Ja. Ehm, en daar zijn we sinds maart denk ik mee bezig geweest. Mhm. Dus ehm, eigenlijk sinds maart keihard strijden om die EP af te maken. En die is nu eindelijk klaar. dus nu vooral repeteren voor live shows. ik heb er een paar opkomen. Dus dat is super leuk. Mhm. Met, met volledige band ook. En ik ben echt super dankbaar voor die guys. Het zijn echt fantastische dudes. Ze zijn zo liefdevol met mijn muziek. En eh, ze snappen het ook helemaal. En ja, ik had geen betere band kunnen <laughs> verwachten. Ja. Zijn het ook eh, mensen die ik ken? Want eh, Max ken ik. Want ik weet dat hij drumt bij de, Dukes de, de, Cruise en de Dukes of Haarlem. Mhm. dat, is één. Want hij speelt volgens mij ook bij Chai. Speelt hij Chai en bij Decibellis. En bij Decibellis. Kijk, ja. bedoel ik dus. <laughs> en wie, wie zijn de andere van het selecte gezelschap? Simon van de Dukes. Die speelt ook bij mij. Juist, ja. Superleuk. Ja. Ehm, verder... Ehm, Simon speelt ook bij Sofie van Hasselt. En daar speelt Baruch ook bij. Mijn bassist. Die dus ja. ook bij mij. Ja. Eh, en Lennart ook. Ehm, die speelt nu ook bij mij. Eh, die kan je misschien ook wel kennen van Teun Los, zijn band. Ja, ja, ja. En uh, zijn gitarist Stijn die speelt nu ook bij mij. Ja, zie je, kijk, dat bedoel ik. Het is een, heel, het is een, eh, een clubje wat er een beetje eh, bij elkaar eh, <laughs> zit. Een uh, leentjebuur speelt, links en rechts. Ja, we wonen ook basically allemaal bij elkaar. Ja. We hebben, <laughs> onze wijk is heel klein. Ja. En we wonen allemaal echt hutje beetje op elkaar. Hutje beetje bij elkaar. Dus <laughs> het is gewoon bij elkaar binnenlopen en zeggen van... nou, nou dit, dit gaan we doen zo'n beetje. Ehm, dat betekent ook opleiding, want dat is allemaal conservatorium halen, hè, geloof ik toch? zeker, zeker. Doe jij, eh, zie jij daar nog steeds? Eh, ja. ik zit nu in mijn derde jaar, dus ehm, op de helft, bijna klaar. Bijna klaar? Ja. Ah, dus eh, aan het eind van dit jaar kunnen we dan, kan jij ook de vlag uitsteken hopelijk? Nee, nee, nee, nee volgend jaar pas. <laughs> Oh, volgend jaar <laughs> pas. Niet bijna, bijna, maar wel Het is bijna op de helft. Op de helft. Ja, oké. Dus het duurt vier jaar, begrijp ik dat? Ja, vier jaar. Ah. Ehm, waar, waarin verschilt bijvoorbeeld dat conservatorium van Haarlem ten opzichte van die andere opleiding? Weet je dat? Of heb je daar nooit eh, zo eh, mee bezig gehouden? Ik vind van, van mijn eigen ervaring... Ik heb zelf ook ehm, op, op het conservatorium van Arnhem gezeten voor een hmm. jaar. Ehm, en ik heb de vooropleiding van eh, Rotterdam gedaan. Ja. ik merk dat Haarlem een stuk minder conservatief is in hoe les wordt gegeven. Ah. En dat is voor mij heel chill. Ja. Want ik ben wel, ik ben echt, ik ben best wel een nerd. <laughs> ja. <laughs> Zou je ehm, niet zeggen zo. Hè? Nee, nee, nee, <laughs> nee, nee. ik ben wel echt een nerd als het komt op muziektheorie en dat soort dingen. Ik vind dat super interessant en super hm. leuk. Ehm, en het wordt hier ook heel goed gegeven. Maar het is wel met het idee van doe ermee wat je wil. Ja. Ehm, eh, regels zijn er om gebroken te worden en zo. En um, van mij, naar mijn ervaring is dat op andere conservatoria niet echt zo. Is het meer van, dit is hoe het moet eh, en no other way, weet je. Ja, ja. Eh, maar dat is hoe ik het zelf heel erg ervaar. En er is heel veel ruimte voor je eigen projecten zo. Eh, want ik doe zelf dus popzang en niet creative artist. Ja. maar zelfs als popvocalist is er heel veel ruimte om gewoon met je eigen project wat te doen en daar helemaal los in te gaan. En ja. dat is super fijn. Ja, want eh, dat is eh, het, het, mooie weer van jou. Dat je dus uh, backing vocalist bent, maar dat je ook zelf wat, wat kan. Nou, eerder dat ik zelf het kan en backing vocalist dat bedoel ik. ik wou het goed zeggen in, die, in, eh, in de juiste <laughs> volgorde, maar ik begin het. <laughs> Lekker onhandig, maar goed. Eh, nee, nee, ik moet weer <laughs> gewoon gecorrigeerd. Ja, eh, ah, nee, terecht. uh, maar goed, dat is wat je, wat je doet. Dus, ja. Nou ja, dan zijn we weer een beetje duidelijker wat betreft het verhaal van de opleiding. Na dit volgende nummer gaan wij het eerste blokje van twee doen. Dus dan weten de heren hier in deze studio... dat we dan eh, weer de camera's ergens anders neer moeten zetten. Want ja, het moet allemaal perfect in beeld eh, worden gebracht. En ik weet wat de nieuwe single, of de debuutsingle gaat worden. En die gaat vanavond hier al spelen. Dus dat, eh, dus dat <laughs> gaat straks allemaal gebeuren. maar eerst is het tijd voor een andere nieuwe single. En die is van een bekende, want die hebben we hier ook in de studio gehad. Losios en Parels van Zweden. En dat was een losse Jos met parels van zweet. Ja, want eh, nu wordt het heel spannend. Want er staat er weer één voor besnufferd. En dan moet ik weer als een soort van Duitse... Eh, je weet wel, een uh, drenkeling weer gaan lopen zwaaien. Van het kan weer. maar goed, dat was een parels van zweet. Morgen komt hij uit. Het is zover, want het moment is daar. Want we gaan luisteren. En natuurlijk ook kijken op YouTube. Want daar zitten we namelijk ook. En dan gaan we luisteren naar Rodon ruus, En het eerste nummer van vanavond is God May Forgive You. Like an apple from Eden's tree Malicious thief Your river flowing over me alone Feel you burning inside of me A flame that seeks You turn to see my face, I turn to stone. I was hungry, you want me justified when you cross the line. Flesh piercing, clothes tearing, I close my eyes and swallow my pride. closer to my face And I hate to feel you leaving But I shiver by the thought of your embrace forgive you, God may forgive you, but I never will. Trust is turning to dust as I romanticize and bled through your obscurities again. Should have hidden away, but I have come to find my comfort in humility again. I spray in, persuading to blame me for the cross I bear. Still waiting, kept praying. I'll hold my breath but gasp for air. face forgive you, but I never will. I never will. Oh, tears mixed with. forgive you. God will forgive you, cause I never will. En dat is het eerste nummer van eh, het eerste blok hier. En daar komt een tweede nummer aan. Terwijl eerst nog even een, uh, een kapeltje wordt uh, eh, verplaatst. Met daarbij een, eh, een, stem. Ja, want het was ook wel weer heel erg spannend. Want op een gegeven moment komt uh, Roland Series hier de studio binnen. Ik ben mijn capo vergeten. Waarop Marcus op een gegeven moment zegt... Ach, er is er nog altijd wel eentje die het hier heeft achtergelaten. En ja hoor, eh, we toveren dan ook nog gewoon een, uh, een capootje er even uit... Eh, er zijn ook, ook wel eens eh, muzikanten die vragen of er ook een piano in de studio staat. Maar zover gaat het niet. We hebben wel een capo, maar geen piano. Dus dat is dan weer ook weer... Eh, <coughs> je kijkt in je broekzak of je hem eruit kan halen. Ja, ja, ja, ja. het is misschien wel een idee. dat, dat zou maar kunnen. Um, Inmiddels eh, denk ik eh, dat, uh, dat wel weer klaar is voor het tweede nummer. Ja, natuurlijk. Dat, dat, heb ik even vakkundig een beetje vol lopen kletsen, want daar is dit voor. en dat is stiekem, mensen, want nu gaat het gebeuren. Want over, als het goed is, drie weken. Ja, want het is vandaag, op het moment dat wij dit uitzenden, is het 24 oktober. En 15 november, mensen, schrijf het op. Want dan gaat de eerste single eh, van Rodon Series verschijnen. Maar vanavond speelt ze hem hier. En die single die heet Dark Waters. Wash my back Embrace me with all that you are Take my breath Heal all of my open scars Cold hands unfold By the touch of the fire So but I know how it tastes when there's salt in my wounds, and it burns every day. It's so hard to describe the salt war in my mind. Turn the tides, and I'll find my way out of these, out of these. Eh, eerste blokje van uh, twee. Nu weer verder met de muziek. Komt morgen uit. En dit is Art, Artima en Emilia Madel. Ja, ik moet het uh, weer helemaal goed uitspreken. Mag ik je iets vragen? Kom je even langs? We moeten even praten. Knieën aan het knikken, waarom doe en geef ik het geen kans. Zie je ons als einde? Of is dit wat je wil? Want ik zie slechts het einde. En hoe graag ik ook zou voelen, weet vandaag is leuk, maar morgen wordt te veel. Wat als ik de tijd niet heb? Wat als ik mijn dromen boven de jouw zet? Wat als ik een ander vind? Wat als ik het niet meer zie en ik raak verblind? Wat als je me pijn gaat doen? Wat als je me niet meer wil en een ander zoekt? Wat als je me ooit verlaat? but I bezig Met het bouwen van die muur Je voelt weer als een vreemde Dacht ik kom bij je binnen Was de eerste maar dat was van korte duur Je woorden zijn als steken Ze raken toen mijn pijn zo onzeker Vind je leuk, maar ik betwijfel of ik door kan gaan met iemand zoals jij Wat als ik de tijd niet heb? Wat als ik mijn dromen boven de jouwe zet? Wat als ik een ander vind? Wat als ik het niet meer zie en ik raak verblind? Wat als je me bij gaat doen? Wat als je me niet meer wil en een ander doet? Wat als je me ooit verlaat? Heb mijn eigen hart gebroken Weer een hoofdstuk afgesloten En mezelf voor combinations of races normaal. Maar goed, eh, er is eh, in deze ruimte waar wij dit eh, programma maken bij een lokale omroep ook iemand actief. Die heet Henry van Vuurstenberg. En het grappige is, zijn zoon speelt in deze band. En dat is Tim van Vuurstenberg. wet met, met dubbel T. En dat heeft eh, alles eh, te maken met een, eh, ja, een bandnaam die vooraf ging aan deze wet met dubbel T. En ja, jongens, die maken een beetje muziek geënt op de 90s. De 90s, dan hebben we het over ja, punk, funk. eigenlijk een beetje in de, de orde van grootte. Nou, je hoort het eigenlijk zelf wel in de tijd dat ook de Red Hot Chili Peppers dit soort muziek maakten eigenlijk. dat is een beetje het verhaal. En daarvoor hoorde je uh, Artima en eh, Emilia Mabel. Of Mabel, nee, Emilia Mabel. En Voelen is gevaarlijk. Dat is een eh, nieuwe single die morgen gaat verschijnen. Dus dat is een beetje wat, wat we mogen draaien. En dat is vaak zo. Als we een avond van tevoren dit kunnen doen... dan doen wij dat graag. Want zo kunnen we dat al een beetje bij de mensen thuis al voorkoken. Want het is leuk als je dan een streamingsdienst eh, bent, heet Spotify. En dat je dan eh, even voor Spotify ook nog het eh, nieuwe materiaal laat horen. Tot aan het, aan het eind van dit uur. Deze stevige single van de heren en één dame van Gunball en Gave My Love Away.